Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Let extra op als je de natuur ingaat. Die oproep doet de brandweer. Het is zo droog en warm dat een vuurtje sneller ontstaat dan je denkt. Als je zelf lekker buiten gaat wandelen of fietsen, heeft de brandweer je hulp nodig. Barbecuen, kampvuurtjes maken, niet aan de orde. Maar ook het parkeren met een hete katalysator in het hoge droge, op dit moment dode gras, niet doen. De brandweer houdt natuurgebieden zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug extra in de gaten. Door een grote brand op een Duits industrieterrein vlakbij de Nederlandse grens... hangen donkere rookwolken boven delen van Gelderland en Limburg. Meerdere mensen in Nederland belden de brandweer omdat ze dachten dat er brand was in Heien en in Mook... maar dat bleek dus een brand over de grens te zijn. Het water in de Rijn in Duitsland staat zo laag dat het steeds lastiger wordt voor boten om te varen. Binnenvaartschepen kunnen nu al met minder lading aan boord over de rivier. En het probleem lijkt alleen maar erger te worden, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Er komt dus nu ook komen er veel minder goederen hier binnen via de rivieren. En dat zijn juist de goederen die heel belangrijk zijn voor de Duitse industrie. Zoals chemicaliën, staal, kolen. Nou, dat wordt dus heel erg lastig. En het lijkt erop dat het de komende tijd alleen nog maar lastig gaat, gaat worden. Het ziet er niet goed uit met het weer voor de komende dagen. Dat kan betekenen dat het waterpeil verder zakt en dat het helemaal geen zin meer heeft om schepen over de rivier te sturen. En nog een bijzonder verhaal uit Rome. Daar is gisteren een man gered uit een ingestorte tunnel... die hij waarschijnlijk zelf had gegraven. De man zou via de tunnel een bank willen beroven. Reddingswerkers hebben een tweede gat gegraven... en na ongeveer acht uur lukte het om de man onder het puin vandaan te halen. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.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 Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoord, Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt, kom dan naast me staan. Ik ben hier, hou ik voor jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. van mij. Kijk maar, hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer. Want I, I had a dream that I was sinking slow motion. Every superficial moment.